Ook zorgden de pijlen en knallen voor meer branden dan normaal. Volgens verzekeraars wordt de 10 miljoen euro aan schade sowieso aangetikt. Het echte bedrag ligt waarschijnlijk nog hoger. dat is vergelijkbaar met een normale auto nieuw zonder vuurwerkverbod of coronaregels. Verzekeraars denken dat veel mensen buiten waren en vuurwerk afstaken omdat het prima weer was. En over vuurwerk gesproken, in Culemborg in Gelderland is een kledingwinkel vernield door zwaar geknal. Het gebeurde al tijdens Oud en nieuw, maar de eigenaresse heeft nu aangifte gedaan. Volgens de politie is op camerabeelden te zien dat een groep jongeren midden op een plein zwaar vuurwerk afsteekt. Dat tegen de pui van de winkel vliegt en ontploft. Er is nog niemand opgepakt. Er is vorig jaar een record aantal migranten het kanaal overgestoken om van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk te komen. Het ging in totaal om meer dan 28.000 mensen. De stijging komt onder meer doordat smokkelaars grotere boten gebruiken om mensen naar de overkant te brengen. En een dik pak sneeuw en lang naar je werk. In het oosten van de VS is dat nu aan de hand na een heftige sneeuwstorm. Bij honderdduizenden huizen viel de stroom uit. Deze man is druk met het fixen van alle stroomkabels. We've seen a lot of broken poles, a lot of down lines. Uh, those are difficult to work at night and that's why some of those will carry from a safety reason into tomorrow. Zorgt ook voor een hoop leuks, een giga sneeuwballengevecht bijvoorbeeld. de zekerheid blijven scholen in een paar staten nog een paar extra dagen dicht. Het weer, bewolking, in het zuiden regen, op andere plekken ook een paar buien. En het wordt kouder vandaag, is het nu op veel plekken een graad of 8. Vanmiddag daalt de temperatuur naar ongeveer 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is een aanrijding geweest op de A7 Zaanstad richting Den Oever. Tussen Hoorn en Wochenum staat 3 kilometer met ruim 20 minuten vertraging.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 Jingle bells bells I don't know why you hide it I wanna see it behind me You know you don't gotta lie to me Yo quiero sentirte inside of me Todo el día imaginándote Lo quiero pa' mí toda la noche And you know I don't need no favors You know I don't need no favors I'm the bitch on off for the cameras Type of bitch few people can handle And I walk like I know my pussy dangerous like my words are made of angel dust When I whisper to you in a couple languages Lo que quiero para mis besos en la espalda pues Como cien millones de besos todo el día Es the only que me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 Dat is net zoveel als tijdens een normale jaarwisseling zonder vuurwerkverbod en andere maatregelen. Vorig jaar zijn ruim 28.000 migranten het kanaal overgestoken naar het Verenigd Koninkrijk. Dat is een record, meldt persbureau AP. Het waren er drie keer zoveel als een jaar eerder. De komende maand gelden op Bonaire strenge coronamaatregelen. Het aantal besmettingen op het eiland loopt snel op. Daarom gaat de horeca om middernacht dicht, mogen minder mensen bij elkaar komen... en bij evenementen op Bonaire mag het publiek niet dansen en zingen.